Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Het College voor de Rechten van de Mens en Antidiscriminatiebureau... zijn kritisch over een cursus voor nieuwe medewerkers van Albert Heijn. Een foto van een zwarte vrouw staat bij goedkope producten. Bij dure staat een witte man. De critici noemen het stigmatiserend en chockerend. Albert Heijn zegt in een reactie dat de gevraagde afbeelding wordt aangepast... omdat die kennelijk een ongewenste indruk maakt... Een deelnemster aan zo'n cursus had een klacht ingediend. De twee mannen die dinsdag zwaar gewond raakten toen ze in Breda van een balkon zouden zijn gesprongen, hebben aangifte gedaan tegen de politie. Die viel de woning binnen omdat daar zware wapens zouden liggen. Agenten ontdekten in de flat een dode man. De twee mannen worden verdacht van betrokkenheid. Hun advocaten zeggen dat de agenten dusdanig geweld hebben gebruikt dat het tweetal van het balkon is gevallen. Robin van Persie komt hoogstwaarschijnlijk terug bij Feyenoord. Het Algemeen Dagblad meldt dat hij ergens in de komende dagen wordt gekeurd. De 34-jarige spits speelde ruim 13 jaar geleden ook al bij de Rotterdamse club. Daarna verkaste hij naar Arsenal, Manchester United en het Turkse Venerbahce. Bij die club is hij transfervrij. Van Persie kwam meer dan 100 keer uit voor Oranje en is met 50 doelpunten topscorer aller tijden. Een Britse chirurg die tijdens transplantaties zijn initialen brandde... in de nieuwe lever van patiënten... heeft een boete van 10.000 pond en 120 uur taakstraf gekregen. De 53-jarige man gaf toe dat hij de 4 centimeter grote initialen inbrandde... met een apparaat dat bedoeld is voor het dichtschroeien van bloedvaten. De actie had geen gevolgen voor de gezondheid van de patiënten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog.